Yes. Daarmee is het kolenverbruik bijna een derde hoger dan in de afgelopen drie jaar. Kolencentrales zijn veel vervuilender dan centrales op gas. Toch lukt het nog niet om van kolen af te komen. De clubkaart en de combi-regeling in het betaald voetbal gaan veranderen. Er komen proeven waarbij mensen zonder clubkaart naar wedstrijden kunnen... en zonder combi-regeling naar uitwedstrijden kunnen reizen. Minister van der Steur van Justitie heeft daarover afspraken gemaakt... met de KNVB, het OM, de politie en de clubs. Van der Steur wil het voetbal weer toegankelijker maken voor gewone supporters. Die worden nu vaak tegengehouden door de veiligheidsmaatregelen tegen hooligans. In de regio Venlo hebben 42 mensen schurft opgelopen. Bron van de besmetting is een patiënt van het Vicurie Medisch Centrum in Venlo. Gisteravond zijn zo'n 500 patiënten, medewerkers van het ziekenhuis en hun contacten preventief behandeld. Schurft is een ongevaarlijke maar zeer besmettelijke huidziekte. Die wordt veroorzaakt door een meid. Patiënten hebben vooral last van uitslag en jeuk. De situatie in Limburg is volgens de GGD nu onder controle. In België is gisteravond na de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en Manchester United een rechter gearresteerd. Hij werd tussen een groep Manchester-hooligans in een politiebusje gezet. De rechter stond foto's te nemen van supporters die waren opgepakt. De politie vroeg hem op te houden met fotograferen, maar daar was de rechter het niet mee eens. De rechter vond de arrestatie erg leerzaam, maar gaat wel een klacht indienen. Het weer bewolkt en vanuit het zuidoosten regen. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan nog files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Battenverdorp 3 kilometer.